Van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Eiland Gios, vlakbij Turkije, woedt een grote natuurbrand. Die brak vannacht uit en verspreidde zich snel door de droogte en de harde wind. Drie plaatsen aan de zuidwestkant van Gios zijn geëvacueerd. Er wordt geblust met brandweerwagens, vliegtuigen en helikopters. Vier jaar geleden brandde op Gios bijna 13.000 hectare natuurgebied af. Sportkoepel NOC-NSF betreurt het dat Rusland niet is uitgesloten van de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de Russen niet geschorst, ondanks de dopingschandalen. Schone sporters worden nu niet beschermd tegen sporters die gebruiken, zegt NOC-NSF. Ook het Wereld Antidopingagentschap WADA is teleurgesteld dat het IOC niet harder tegen Rusland optreedt. Boeren worden steeds vaker benaderd door criminelen die hennep willen kweken in leegstaande schuren en stallen. Volgens burgemeester Palmen van Hilvarenbeek krijgen sommige boeren zelfs brieven in de bus waarin staat hoeveel er mee verdiend kan worden. En dat alles voor ze geregeld wordt als ruimte beschikbaar stellen. Volgens Palmen is de toenemende leegstand een van de oorzaken. Hij pleit ervoor om leegstaande schuren een nieuwe bestemming te geven of ze af te breken. Daar zou dan een goede regeling van moeten worden getroffen. Een kwart van de Nederlanders heeft wel eens ruzie met de buren. Aanleiding zijn zaken als harde muziek, herrie van kinderen en rook van de barbecue. De rechtsbijstandsverzekering Informatiecentrum deed onderzoek naar burenruzies onder eh, ruim 2000 mensen. De meeste klachten komen uit dichtbevolkte gebieden als Zuid-Holland. In die provincie gaat 60% van de klachten over harde muziek. In Gelderland gaat het vaak over overhangend groen en in de dunbevolkte provincie Flevoland, daar zijn de minste burenruzies. De weer, veel wolkenvelden, enkele buien, maar er zijn ook perioden met zon. 20 tot 25 graden vanmiddag. En ook de rest van de week temperaturen tot 25 graden met zon en soms een bui. Dit was het NOS Show.